Kees Groot met het NOS-journaal. De wagen in Breda wist vorige maand te vluchten tijdens begeleid verlof. Volgens de politie is hij onberekenbaar en waarschijnlijk in het bezit van een vuurwapen. In 2015 wist hij ook al te ontsnappen tijdens verlof uit een instelling. Hij mocht toen naar buiten om een uitvaart bij te wonen. Het weer blijft vanavond droog. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 13. Morgen is er eerst veel zon bij 24 tot 30 graden. Later op de dag is er in het zuiden kans op stevige regen- en onweersbuien.